vanavond klaar zullen zijn. Reizigers vanuit de richting van Amsterdam kunnen alleen met een bus op Schiphol komen. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk, hoorde verslaggever Nick Wouters. De timing is natuurlijk ontzettend beroerd. Bij de start van de NAVO-top zo'n grote storing op een belangrijk traject in Nederland. Maar bij ProRail weten ze nog niet wat de oorzaak is. Er was brand en daardoor zijn 30 kabels naast het spoor vernield. Maar of die brand is aangestoken of dat het kortsluiting is... ProRail houdt met alles rekening. Ze zijn er nog aan het onderzoeken, dus ze weten ook nog niet of het sabotage is of niet. Justitieminister Van Wil zegt dat alle opties worden onderzocht... maar dat het te vroeg is om er iets over te zeggen. Een Braziliaanse toerist is vermist geraakt na een wandeling in Indonesië. De vrouw van 26 was zaterdag aan het hiken met een groep toen ze in een krater viel van een vulkaan. Ze overleefde dat, was te zien op foto's en ook hoorden mensen haar roepen. Reddingswerkers probeerden haar daarna te vinden, maar dat lukte niet. Het is niet duidelijk waar de vrouw nu is. Het kabinet geeft nog eens 175 miljoen euro extra steun aan Oekraïne. Demissionair minister Brekelmans van Defensie zei op de NAVO-top dat 80 miljoen is bedoeld voor het kopen van nieuwe drones. De rest van het geld is voor radarsystemen en voor onbemande voertuigen die gewonden kunnen vervoeren. Ja, over Oekraïne gesproken. De eerste buitenlandse gast is zo net gespot bij het Katshuis. President Zelensky is daar ontvangen door premier Schoof. Mr. President, dear Vladimir, uh, I'm happy to, uh, to welcome you here Thank at you. Uh, the Jacob Katshuis, but particularly in the uh, city of The Hague, the city of uh, peace and justice. Nou, Oekraïne is geen NAVO-lid, maar Zelensky is toch uitgenodigd. Vanmiddag om 4 uur geeft hij een speech voor de Eerste en Tweede Kamer. Heb ik nog het weer? Veel grijs, vooral in het noorden af en toe regen of motregen.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 En toch speel je dit spel. lane Use my make sure I reach my destination You better leave a good impression before you hit the door Cause you don't want me talking about your business on the low If you show it up, I have to put you in my schedule So you better put it on me when it's time to go No turning back from this party Put you through enough to come I'm only happy when it rains. van NOS op 3. Het is wachten op alle wereldleiders. Vandaag komen leiders uit tientallen landen naar de NAVO-top in Den Haag. En een van de weinige plaatsen waar je een glimp van ze kunt opvangen... is bij een kruispunt in Wassenaar. Daar staat ook